Twee uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De intensive care afdeling voor kinderen van het VU Medisch Centrum in Amsterdam sluit definitief vanwege een tekort aan kinder-IC-verpleegkundigen. Afgelopen juli kondigde het Amsterdam UMC, waar het VUMC onder valt, al een opnamestop aan. De tijdelijke stop wordt nu een definitieve sluiting. De afdeling spoedeisende hulp voor kinderen van het VUMC blijft wel open, evenals de IC voor volwassenen. De Raad van Europa vindt dat Spanje moet stoppen met het direct terugsturen van migranten die over hekken zijn geklommen in de Marokkaanse enclave Ceuta en Melilla. Spanje grijpt daar hard in door groepen meteen terug te sturen. Dat kan op basis van een overeenkomst met Marokko uit 1992. Vorige maand werd een groep van 116 migranten direct teruggebracht naar Marokko... en volgens Spanje zal het daar niet bij blijven. De Raad van Europa zegt dat mensen niet collectief mogen worden uitgezet... en dat iedere persoon recht heeft op een eerlijke asielprocedure. De Britse politie houdt rekening met rellen komend voorjaar... als er dan geen akkoord is over een ordelijk vertrek uit de Europese Unie. Volgens de Sunday Times maakt de politie plannen om mogelijke onrust te verbeteugelen. Bij een no-deal brexit vervallen onder meer afspraken over onderlinge handel en de medicijnmarkt. Daardoor kan er een tekort aan medicijnen en levensmiddelen ontstaan. De fotograaf die de officiële foto's maakte van de inauguratie van president Trump in 2017 heeft toegegeven dat hij de foto's heeft bewerkt. Hij heeft ze bijgesneden zodat het leek of er meer toeschouwers waren, meldt The Guardian op basis van onderzoeksdocumenten. Meteen na de inauguratie werd al duidelijk dat de bewering van Trump over het aantal bezoekers niet klopte. Nu blijkt dus dat de president heeft gevraagd om officiële foto's die een geflatteerd beeld gaven. Het weer vooral in het zuiden geregeld zon, in het westen en noorden meer wolken en een enkele bui. Het wordt 19 graden te Wadden tot 24 in het zuiden. Morgen op de meeste plaatsen droog en af en toe zon, dan 18 tot 22 graden.